10 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Oekraïense president Poroshenko heeft voor één maand de staat van beleg afgekondigd... na goedkeuring door het parlement. Aanleiding is het incident op zee met Rusland gisteren. Met de staat van beleg kan de Oekraïense regering bijvoorbeeld de media censuur opleggen en een avondklok instellen. Maar het is onduidelijk welke maatregelen nu worden genomen. De Russen enterden gisteren drie Oekraïense oorlogsschepen en namen de bemanning mee. Volgens Rusland wilden ze zonder toestemming Russische wateren bij de Krim opvaren. Een Amsterdammer van 32 is opgepakt voor fraude met inburgeringsexamens. Hij werkte voor een taalbureau en zou leerlingen antwoorden op examenvragen hebben doorgespeeld. Met twee bestuurders van het taalbureau werden in juli doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn onder meer de administratie en een Mercedes in beslag genomen. De NASA heeft met succes een robot laten landen op de planeet Mars. De ruimterobot InSight moest daarvoor in zes minuten afremmen... van bijna 20.000 km per uur naar nul. Het gebeurde met behulp van raketten, een parachute en poten met schokbrekers. De robot InSight onderzoekt de komende twee jaar de bodem van Mars. Wetenschappers willen onder meer weten of de planeet, net als de aarde... een vloeibare kern heeft en of Mars warm genoeg is voor vloeibaar water in de bodem. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de aanwezigheid van leven. In het Universitaire Ziekenhuis van Groningen krijgen te vroeg geboren baby's muziektherapie om hun ontwikkeling te stimuleren. Bij de pasgeborenen worden bijvoorbeeld gitaar- en trommelklanken gespeeld. Het gebeurt live, zodat de muziek kan worden aangepast op de ademhaling van de baby. Het experiment is uniek voor Nederland, maar in de VS gebeurt het al veel vaker. De lange effecten van de muziektherapie zijn nog onduidelijk. Het weer nog. Vanavond is het bewolkt bij een graad of 2. Landinwaarts is er vannacht kans op lichte vorst. Morgen is het droog, met vooral in het noorden kans op wat zon. En het wordt morgen 3 tot 6 graden.